Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aanval van het Amerikaanse leger op een boot in de oostelijke Stille Oceaan... zijn twee mannen omgekomen, meldt het leger op X. Waar de aanval was, is onbekend. Volgens de VS zouden met de boot drugs zijn gesmokkeld. Ook zou het schip hebben gevaren op bekende routes... waar langs drugs zouden worden vervoerd. Het aantal doden door Amerikaanse acties tegen drugshandel in de regio is hiermee gestegen naar zeker 107. Amerika heeft tot nu toe niet bewezen dat de slachtoffers drugsmokkelaars waren. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu in Florida heeft weinig opgeleverd. Ze spraken vooral over de volgende fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou Israël zich verder moeten terugtrekken uit het gebied en zou Hamas zich moeten ontwapenen. Beide partijen lijken dat niet snel te willen doen. Trump zei na afloop dat hij en Netanyahu tot veel conclusies zijn gekomen. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk. En Netanyahu zei dat Israël Trump een onderscheiding geeft voor zijn steun aan het Israëlische volk. In Rijnsburg in Zuid-Holland zijn tien jongeren aangehouden... omdat ze vuurwerk naar de politie gooiden. Een groep van zo'n 40 jongeren stak in het dorp kerstbomen in brand... en daardoor ontstond een groot vuur. Toen agenten daarop afkwamen werden ze met vuurwerk bekogeld. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse zangeres Beyoncé is door het zakentijdschrift Forbes uitgeroepen tot miljardair. Daarmee is de vijfde artiest die op de lijst staat van rijkste mensen ter wereld. De anderen zijn haar man Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen... pardon, Bruce Springsteen en Rihanna. Eerder deze maand werd het vermogen van Beyoncé nog geschat op 800 miljoen dollar. Volgens Forbes heeft de zangeres veel geld verdiend met haar concerttournee Cowboy Carter. Dan het weer. In het binnenland ligt de vorst, aan zee mogelijk wat regen.